Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je geen mondkapje op? Dat kan je 95 euro gaan kosten. Nu is het dragen van een kapje nog een advies, maar vanaf 1 december wordt het verplicht in openbare gebouwen. Supermarkten, musea, bibliotheken, liften, dat soort plekken. Minister Grapperhaus heeft een wetsvoorstel geschreven waarin staat dat wanneer je het ding niet op hebt, je een boete van 95 euro kan krijgen. Er is weer een nieuwe aflevering in de soap van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst zei tegen honderden ouders dat ze fraudeerden en geld moesten terugbetalen. Achteraf bleek dat niet te kloppen, maar toen zaten veel ouders al diep in de problemen. Nu blijkt dat het allemaal veel eerder opgelost had kunnen worden. Met een brief waarin stond dat de ouders geld terug moesten krijgen, werd nooit iets gedaan. Agenten hebben op de A76 in Limburg een automobilist van de weg geplukt... die nog een boete van anderhalf miljoen euro moet betalen. Het gebeurde nadat een camera zijn kenteken had geregistreerd. De man had wel geld op zak, maar niet genoeg om die boete helemaal te betalen. Hij moet daarom nu bijna drie jaar de gevangenis in. Gisteren was het 11 november. En dat is de dag dat veel kinderen vanwege Sint Maarten met een lampionnetje langs de deuren gaan om liedjes te zingen en snoep op te halen. Door corona ging dat niet overal door, maar op sommige plekken gingen toch groepjes langs de deuren. meisjes hebben aan. Jee, nu weer in snoep zeker? Ja, ja klinkt hartstikke gezellig. Maar vond deze man het wat tegenvallen? Nee, helemaal niet tevreden. Nee, ik ken het Sint bijna 40 jaar hier in het dorp. Eh, vroeger was het echt uitbundig, geweldig, stratenvol. Nu snap ik, is het Ja, Ik ben blij dat de kindjes die komen en ik ze een snoepje kan geven. Er waren ook veel mensen lekker creatief bezig geweest. Want hoe geef je snoep op genoeg afstand? Sommigen zetten een kraampje in hun voortuin... of hingen de dropjes, winegums en snoepzakjes aan een waslijn. En weer iemand anders zette gewoon een hele snoepautomaat in zijn voortuintje. Het weer, er trekt regen over het land. Straks breekt vanuit het zuidwesten af en toe de zon door. In de noorden blijft het nat. Het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog. Bij CZ stijgt die met 8,65 euro per maand en bij VGZ met 4,50 euro. Later vandaag komen Mensis en Zilveren Kruis ook met hun nieuwe premies. De huizenprijzen dalen voorlopig niet, verwacht Funda. Volgens de huizenzoeksite is de vraag naar huizen onverminderd groot... en willen steeds minder mensen hun huis verkopen. Daardoor lijkt het erop dat een afvlakking of een lichte daling van de prijzen nog ver weg is, zegt Funda. Ongeveer 10 musea denken dat ze over een half jaar definitief dicht moeten... als gevolg van de coronacrisis, blijkt uit een enquête van de museumvereniging. Een kwart van de musea denkt nog een jaar te kunnen overleven. Het weer, vanochtend regen, die trekt vanmiddag pas in het noorden weg. Daarna af en toe zon bij zo'n 12 graden. drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion. It's okay not to be okay.